Your Friday. 24 uur lang de beste DJ sets. Dit, is de Slam Mix Marathon. Right now. die zijn extra lekker. Het is al weekend in je hoofd. En natuurlijk door de klanken van Slam. Dit is de Mixmarathon met Nico D'Andrea. de lelijkste, oudste gedeukte via Panda verandert in een raket richting de sterren. Omdat je lekker aan het zweven bent, toch? Om 16 minuten over 7. Lekker aan het zweven over die A2. Helemaal knetter. Zit al aan mijn derde Red Bulltje. Oh. Bijna weekend. Good morning. Mix, mix, mix, marathon. En zo is het, Karel. Lekker bezig. Good morning. Je luistert naar de Slam Mix Marathon met The Beats uit Frankrijk, schuine Canada. Nico D'Andrea dit uur met een track van Starving Yet Full hoorde hier voorbij komen. After Saturday Night. En hij begon met zijn eigen track Nowhere. track van Disclosure en Eliza Doolittle, You and Me komt eraan in de Revo Extended Mix. En je hoort het al een beetje aan onder andere een Wouter en een Karel. Het eerste appje van de dag mag gestuurd worden via de F van Slam. Waarom ben je wakker? Let me know. hij is er wel. Ontwaken doe je rond half acht met een Slam Mix Marathon in je oren. Met een set van Nico D'Andrea. Tracks van Another, Don't You Relax. De Damon vs. Madness edit, daarvoor nog Disclosure en Eliza Doolittle, You and Me. En zo meteen Oscar P. onder andere komt eraan en Mojo. Met een track van Drake en Rihanna die erop zaten. Oi, oi, oi, genoeg in het vat je nou een beetje zo'n werknemer zijn, een collega zijn... die toch heel vaak complimentjes uitdeelt... het zijn zware tijden voor je. Ik moet ik eerlijk zeggen, het zijn zware tijden... want het is al heel snel grensoverschrijdend gedrag. Maar probeer het vandaag gewoon een keertje. Probeer het, probeer het en stap over die drempel heen... dat iemand nou, een mooi kledingstuk aan heeft... leuke kleur haar heeft, want het is vandaag Nationale Complimentendag. Probeer het weer eens een keertje, zou ik zeggen. Ga ik ook even door met complimentjes vissen... Hoe vind jij de set van Nico D'Andrea? Laat het weten via de app vast Hoe zit je erbij op vrijdagochtend? Laat het weten. Zometeen even een rondje langs de velden in Nederland. Good morning. I still feel the same wishes I die real Cause that truth hurts and those lies heal And you can't sleep thinking that he lies still So you cry still, tears all in a pillowcase Big girls all get a little taste out. Pushing me away so I give a space out. Dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you. I will care for you. I keep thinking you just don't know. Trying to run from that. Say you're done with that. On your face, girl, it just don't show. When you're ready, just say you're ready. When all the baggage just ain't as heavy. And the party's over, just don't forget me. We'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry. You won't ever have to hide seen all my mistakes even naast je staan op de dansvloer. ik ben al die ene gozer die je niet kent, maar die je toch een beetje vragend aankijkt van ga je lekker, ook al weet ik eigenlijk wel dat je lekker gaat. Het is Freddy het bedoeld. Je luistert naar de Slam Mix Marathon met In de Mix Nico D'Andrea. Hoe ga jij? We slam, we zijn weer onderweg hoor. We gaan weer de posters zalen voor volgende week. En vanavond weer een lekkere dingetje draaien. En eh lekker aan het luisteren naar de Mix Marathon. Hey, de we gaan weer eens op vrijdag. Goedemorgen, onderweg naar Utrecht voor een fotoshoot. Lekker bezig Dana en Danny, klik ze vandaag. En wij vissen door naar complimentjes op Nationale Complimentendag. Dit is vrijdagochtend jouw Slam Mix Marathon met Nico D'Andrea. zetten bij de facts. FAQ. De meest gestelde vraag is natuurlijk op vrijdag. Wat hoorde ik nou net? Trek van Nico D'Andrea zelf, Dreaming 514. Ik weet niet of dat, dat de versie is die het uiteindelijk is geworden. Hij heeft er dus 513 eerder gemaakt, maar goed, het is wel de beste versie. Nico D'Andrea tot 8 uur in de mix in de Slam Mix Marathon. Met nu Woman Oh Man. favoriete radiozender. this. It's not getting better. It's not getting any easier. I never thought I'd become so cold inside. It's not getting frequencies.